omdat Nijpels vorige week is opgestapt als topman van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Vorig jaar kreeg de AFM de opdracht om onderzoek te doen naar oud-DSB-bestuurders die in een beleidsbepalende positie zitten. Dat geldt dus niet langer voor Nijpels. De eerste Joint Strike Fighter wordt mogelijk pas in 2015 in gebruik genomen, twee jaar later dan gepland. Ook pakken de ontwikkelingskosten voor de straaljager flink hoger uit dan was begroot. Dat zegt de Amerikaanse luchtmacht. Nederland doet mee aan de ontwikkeling van de JSF. Het toestel is de belangrijkste kanshebber om de Nederlandse F-16's te vervangen. De NS begint een proef met spuugkits. Die worden de komende maanden gebruikt om DNA-materiaal te verzamelen van reizigers die spoorwegpersoneel bespugen. De NS hoopt dat DNA-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut vervolgens leidt tot een match en aanhouding van een verdachte. Op spugen staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden. Het staat nu vast dat een aantal politiek belangrijke onderwerpen de komende maanden niet worden behandeld in het parlement. De Tweede Kamer heeft zich in verband met de val van het kabinet controversieel verklaard. Het geldt voor de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 en zo goed als zeker ook voor de kilometerheffing. Pas als er na de verkiezingen weer een nieuw kabinet zit, kunnen de onderwerpen weer aan de orde komen. Onder scholieren blijft de PvdA de populairste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, gevolgd door de VVD. Dat blijkt uit de uitslag van de landelijke scholierenverkiezingen. D66 komt op de derde plaats en boekt ten opzichte van de vorige keer een winst van bijna 8%. Het CDA eindigt als zevende. De PVV doet alleen mee in Almere en Den Haag en is daar tweede geworden, achter de PvdA.